Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een autoongeluk in de buurt van Venray zijn vanmiddag drie mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde op de Provinciale Weg N271 in Wel bij Venray. Bij het ongeluk was ook een andere auto betrokken. De bestuurster daarvan is aangehouden. Het verhaal dat Britse ministers achter de schermen zouden proberen premier May buitenspel te zetten klopt niet. Dat zegt de Britse minister van Financiën in een interview. Hij reageert op berichten in de Sunday Times dat elf ministers een paleisrevolutie voorbereiden vanwege de brexit-crisis. Juf Daisy Mertens uit Helmond zat bij de tien finalisten voor de titel Beste Onderwijzer ter Wereld, maar ze heeft niet gewonnen. De winnaar is Peter Tabichi uit Kenia. De Global Teacher Prize is uitgereikt in Dubai. Tabici krijgt 1 miljoen dollar, zo'n 900.000 euro. Daisy Mertens stond met leerkrachten uit onder meer Georgië, India, Argentinië, Kenia en Japan op het podium. Ze geeft les aan groep 7 in een multiculturele wijk in Helmond. Daar gaan zo'n 440 kinderen van 30 verschillende nationaliteiten heen. Juf Daisy werd door de jury geroemd voor de verantwoordelijkheden en feedback die ze aan de kinderen in haar klas geeft. Mathieu van der Poel heeft zijn tweede zegen van dit wegseizoen behaald. Na de ronde van Antalya won hij vanmiddag de Noord-Franse Kasseienkoers koers Grand Prix d'Enin. Zo'n 10 kilometer voor de streep reed hij weg van zijn medevluchters. Afgelopen donderdag kwam Van der Poel nog zwaar ten val... in de sprint van nokere koersen, maar daarvan had hij vandaag weinig last. Marianne Vos heeft de Trofeo Alfredo Binda gewonnen. Een koers over 131 kilometer in Noord-Italië. Ze was de snelste in de eindsprint. Vos won de Trofeo Alfredo Binda ook al in 2009, 2010 en 2012.